Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Steeds meer mensen klagen over hun huurbaas. Volgens BNR komen er nu al duizenden klachten bij gemeentes binnen en stijgt dat aantal. Het gaat om allerlei meldingen. Huisbazen vragen soms extreem veel geld voor een huis... en doen maar weinig aan schimmel op de muren of een kraan die lekt. Ook worden sommige huurders zelfs geïntimideerd door de huurbaas. Volgens de Woonbond komt het door de veel te krappe huizenmarkt. Mensen kunnen niet makkelijk doorschuiven naar een nieuw huis... en zijn daarom bang om hun mond open te trekken. De Amerikaanse president Biden is best tevreden over de uitslag van de midtermverkiezingen van deze week. Het leek erop dat zijn partij maar weinig stemmen zou krijgen, maar dat viel uiteindelijk mee. Dat komt onder meer doordat er veel jonge mensen naar de stembus gingen. And I especially want to thank the young people nation, who I'm told, I haven't seen the numbers, uh, voted historic numbers <clears throat> they voted to continue addressing the climate crisis, gun violence en de student debt relief. Hij zegt dat veel jonge mensen stemden met het klimaat in hun achterhoofd... en ook wapengeweld en hoge studieschulden speelden een belangrijke rol. Er is iemand opgepakt voor het maken van een porno video van presentatrice Welmoed Seidsma. Zij zag een tijd geleden ineens een filmpje rondgaan waarin haar hoofd op het lichaam van een pornoactrice was geplakt. Seidsma maakte daar een docu over en zij merkte dat er nog veel onbekend is over dit soort video's. Het is echt heel groot al en heel weinig mensen eh, weten dit. En daardoor loopt ook alles er een beetje hobbelt erachteraan, weet je wel. Dus dan, doordat niet veel mensen het, eh, het weten, is de wetgeving al totaal niet toereikend. Kan je eigenlijk niks als je dit eh, overkomt. In het geval van Seidsma is er dus iemand opgepakt. Gaat om een man van 38 uit Amersfoort. Hij is verhoord door de politie en kon daarna naar huis. Het weer nog. Vanochtend is het een beetje wisselend. Af en toe wolken en af en toe zon. Blijft wel droog en zeker vanmiddag breekt het vaker open. Het wordt 14 of 15 graden.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 De A6 vanuit Lelystad naar Almere tussen Almere Stedenwijk en knooppunt Muidenberg 6 kilometer. Door bergingswerk is de linkerreis ook dicht en heb je een kwartier vertraging. Je bent ook nog een kwartier langer onderweg op de A9 Alkmaar Amstelveen tussen knooppunt Kooimeer en Akersloot. Eerder vanmiddag of eerder vanochtend is daar een ongeluk ongeluk Maar eh, de weg is alweer een eh, ruim een half uur vrij. Op eh, de A27 vanuit Almere naar Utrecht. Tussen Almere Hout en het Eemnes nog 10 minuten extra.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 get a shiver in the dark It's raining in the park But meantime Sound of the river You stop and you hold everything A band is classic double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Sultan.